Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij de dodelijke cafébrand in Zwitserland waren ook twee Belgische meisjes betrokken. Eén van hen is gewond, de ander is vermist. Over het vermiste meisje is niet veel bekend, zegt deze verslaggever van VTM Nieuws. Ze zou kunnen dat het gaat om een van de gewonden die nog niet eh, geïdentificeerd eh, zijn. Dat eh, zij ergens hier in een ziekenhuis ligt. De Belgische minister van Buitenlandse Zaken Prévost zegt dat we het ergste kunnen vrezen voor het vermiste meisje. Mogelijk is zij een van de ongeveer 40 doden. De identificatie van de slachtoffers is nog volop aan de gang. Bij een Russische raketaanval op een appartementengebouw in de Oekraïnse stad Kharkiv zijn zeker 25 mensen gewond geraakt. Reddingsdiensten zoeken tussen het puin nog naar mensen. Rusland spreekt tegen dat er sprake was van een aanval. Volgens de Russen zou een Oekraïns wapendepot zijn ontploft in het gebouw. In Zuid-Limburg is een loket geopend voor het melden van schade aan woningen door de mijnbouw. Sinds anderhalve week is er al een online meldpunt voor de eerste groep mensen. Het fysieke loket is bedoeld voor mensen die niet handig zijn met de computer of aanvullende vragen hebben. De komende jaren kunnen 83.000 huishoudens in Zuid-Limburg mogelijk mijnschade aan hun woningen melden. De Nederlandse hardcore DJ Base D is overleden. Dat melden meerdere organisatoren van evenementen. Vorig jaar draaide hij nog op Thunderdome. He's here and hier. Deze D was een van de grondleggers van Masters of Hardcore. Dan het weer vanavond eerst wat droger. Vannacht opnieuw winterse buien. Morgen ook sneeuw.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 You found the truth in lies. Cause heaven ain't the place that you thought it would be. Feeling trapped under all of that pressure. Promise you that it's gonna get better. Holding on when you know you should walk away. Goes away. You found the truth in lies. Cause heaven ain't the place that you thought it would be. Feeling trapped under all of that pressure. Promise you that it's gonna get better. Holding on when you know you should walk away. See Te punta pie arreglada. Quiero que me des más, pa' yo complacerte, ay. Vamos a romper la discoteca como si la cosa se pusiera bien fresca. Vamos a romper la discoteca como si la cosa se pusiera bien fresca. lo que quieres de punta a pie arreglada Quiero que me des más, pa' yo complacerte, ay. Vamos a romper la discoteca como si la cosa se pusiera bien fresca. Vamos a romper la discoteca como si la cosa se pusiera bien fresca.